Onder meer de gegevens van bijna een half miljoen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker werden buitgemaakt... Een bron bij het laboratorium uit Rijswijk zegt tegen RTL dat er losgeld is betaald... in de hoop dat er niet nog meer gevoelige info op het dark web komt. Om welk bedrag het gaat weten we niet. De hackersgroep eiste miljoenen euro's. Natuurbranden in Zuid-Europa hebben in 24 uur aan drie mensen het leven gekost. In bijna alle landen rond de Middellandse Zee staan grote stukken natuur in brand. Alleen al in Griekenland op meer dan 100 plekken. Onder meer op het eiland Chios, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Daar vluchten mensen uit hun dorpen naar het strand... om daar opgehaald te worden met boten van de kustwacht en eh, ook van particulieren. Ja, en eh, voor Chios is het, de situatie heel treurig. Het is al de tweede grote brand dit seizoen. Ook in juli ging daar veel bos en natuur over verloren. Nicole Kremers, de ex-vriendin van vakantieparkmagnaat Peter Gillis... moet 90.000 euro boete betalen aan hem. Volgens de rechter heeft zij zich niet aan regels gehouden... die zij en Peter na de scheiding hebben opgesteld. Peter wilde van zijn ex een bedrag van 2,3 miljoen euro hebben... maar daar gaat de rechter niet in mee. Peter Gillis is bekend van de realityserie Massa is Kassa op SBS6. En het verzekeren van een elektrische bakfiets is geen pretje. Het kost je volgens het AD zomaar 600 tot 1000 euro per jaar. Niet heel raar, zeggen verzekeraars, want ze worden onwijs veel gejat. En ja, zo'n risico op diefstal, eh, ja, dat drijft dan de premies eh, op, hè, zoals dat dan in jargon heet. En dat zien we vooral in de grote steden eh, gebeuren ja, waardoor verzekeraars dan eigenlijk een terugtrekkende beweging maken. En je wil natuurlijk ook dat mensen nog tegen een fatsoenlijk bedrag hun fiets kunnen verzekeren. En, eh, ja, dat wordt dus moeilijk door dat enorme hoge aantal eh, eh, diefstallen. Ja, sommige verzekeraars maken een aparte categorie voor elektrische bakfietsen... om het verzekeren van andere e-bikes betaalbaar te houden. Het weer, de zon schijnt volop. Het warmt de komende uren op naar 28 graden langs de kust en maximaal 35 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het warm. Eh, er kunnen wat regen- en onweersbuien vallen. Morgen weer zonnig bij 27 tot 34 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Amsterdam Sloten en Schiphol 4 kilometer met een kwartier vertraging.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 Listen to your heart. En de daarvolgende Gloria Esther van Here We Are. never thought could feel like this. Tel het samen. Kapotte spullen weggooien is altijd zonde. Kom langs bij Herstel het Samen en laat je spullen gratis repareren. Denk aan bijvoorbeeld elektrische apparaten, lampen, kleding, snoeren, loszittende onderdelen enzovoort. Vrijdag 22 augustus van 2 tot 4 uur middags. Pluspunt Zandvoort Noord. De werkzaamheden zijn gratis. Eventuele materiaalkosten betaal je natuurlijk ter plekke. Een vrijwillige bijdrage wordt altijd op prijs gesteld.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 3 in één. Mark Freuder Knopfler, geboren in 1949, is een Britse zanger en gitarist. Hij werd vooral bekend als frontman van de Britse rockband The Dire Straits. Zijn beroemde gitaarspel lijkt op een kruising tussen de zweverige sound van The Shadows van Hank B. Marvin en het fingerpink spel van Gigi Kale. De lage neusstem van Noffer roept herinneringen op aan Bob Dylan en eveneens Gigi Kale. Dire Straits behaalde meteen grote succes met hun debuutalbum The Dire Straits. Hierop staan onder meer de bekende nummers Sultan of Swim... en hen in 1978 hun eerste platencontract opleverde... In 1985 verscheen Brother of Arms, een van de eerste volledige digitale opgenomen platen. Het album is met 269 weken in de Nederlandse albumtop 100 het langst genoteerde album alle tijden. Na zijn werk met de Dire States bracht Knopfler een aantal soundtracks en later ook een soloalbum uit. Van zijn soloalbum Sailor to Philadelphia, What It Is, Sailing to Philadelphia upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. The garrison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland drums begin to roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I do with you. It's what it is. writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. Dixon, I am a Geordie boy.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 a good surveyor, Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty. How can America be free? A Geordie and a baker's boy. see America lies there.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 Meer weten of je aanmelden? Mail naar Paulien via p.honer en dan zeg je h-o-h-n-e-r at George McRae Rock Your Baby. Binnenkort weer van start. Leuke cursussen bij Pluspunt. Zin om iets leuks te doen? Nieuwe mensen te ontmoeten? Of een hobby op te pakken? Er staan weer verschillende gezellige cursussen. Zoals Nederlands, de Lama's, dat is een improvisatietheater. Kunstgeschiedenis, line dance, open atelier en voetjes van de vloer. Check snel de startdata en meld je aan via www.plus.zandvoort.nl. En misschien wel tot snel. Elton John, Circle of Life.